Meijer met het NOS-journaal. In een aantal plaatsen in het land is de mobiele eenheid ingezet vanwege ongeregeldheden. In Hoogkerk kwam de ME in actie om brandweerlieden te beschermen... terwijl die een brand aan het blussen waren op een kruispunt. In Leidsendam werden agenten bekogeld met vuurwerk. In de Haagse wijk Transvaal is een politiebusje met zwaar vuurwerk bekogeld. Op beelden is te zien dat er tenminste één persoon is aangehouden... Ook in Arnhem is de ME ingezet nadat er in de lucht werd geschoten. Er zijn meerdere kogelhulzen gevonden, maar het vuurwapen is niet gevonden. Op het strand van Scheveningen en Duindorp zijn eerder dan normaal de traditionele vreugdevuren ontstoken. Vanwege de stevige wind zijn de metershoge houtstapels rond half tien al in brand gezet. Duizenden toeschouwers zagen dat gebeuren. Er werd ook vuurwerk afgestoken. De Oekraïense president Zelensky zei in zijn eindejaarstoespraak... dat hij geen slechte deal zal ondertekenen om een einde te maken aan de oorlog in zijn land. We willen een einde aan de oorlog, maar niet als dat het einde van Oekraïne betekent, zei hij op televisie. Afgelopen weekend bezocht Zelensky de Amerikaanse president Trump. Beide leiders zeiden daarna optimistisch te zijn over een akkoord. Maar het is totaal niet duidelijk hoe dichtbij zo'n akkoord is. In Duitsland is afgelopen maand twee keer een bank beroofd. In gisteren was er een geruchtmakende overval in Gelsenkirchen. Vandaag werd naar buiten gebracht dat er half december ook al een sparkassenfiliaal werd beroofd. Dat gebeurde in Bonn en daar werd 20 kilo goud gestolen ter waarde van ruim 2 miljoen euro. Voor die roof is een medewerker van de bank aangehouden.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 The sun comes up, there is no heat. belong to you. I got peace on my mind. I have peace on my mind. I got peace on my mind. Like it's all over now. Peace, I gotta have peace. I gotta unleash from the belly of the beast.